Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Aan het einde van het debat over de notulen van de ministerraad... is een motie aangenomen met een lijst plannen voor een nieuwe bestuurscultuur. In die motie van PvdA en GroenLinks staat onder meer... dat er meer geld moet komen voor sociale advocatuur... en dat de informatiepositie van de Kamer in ere moet worden hersteld... De moties van wantrouwen en afkeuring tegen het hele kabinet haalden geen Kamermeerderheid. Net als een motie van afkeuring over het sensibiliseren van CDA-Kamerlid Hoek Omtzigt. In het debat zei staatssecretaris Van Huffelen dat niet alle gedupeerden voor 1 mei de 30.000 euro compensatie krijgen. In totaal hebben 25.600 ouders 600 ouders zich daarvoor aangemeld. 11.000 van hen krijgen voor 1 mei het geld gestort, zei Van Huffelen. Ze komt vandaag met een brief over de afhandeling van de dossiers van ouders... die compensatie krijgen of hebben aangevraagd. In het noorden van Israël zijn zeker 28 mensen omgekomen die een Joods feest vierden. Ze raakten in een gang in de verdrukking bij een bedevaart op de Meronberg. Zeker 150 gewonden liggen in ziekenhuizen. Van 39 van hen is de toestand kritiek. De autoriteiten hadden toestemming gegeven voor 10.000 bezoekers... maar volgens de organisatie waren er veel meer mensen... Premier Netanyahu spreekt van een grote ramp. Op beelden is te zien dat op de rampplek lijken op een rij liggen. Die zijn bedekt met reddingsdekens en stukken plastic. Het overgrote deel van de topverdieners is nog altijd man... maar het aantal vrouwelijke topverdieners is wel gestegen. Uit onderzoek van het CBS naar de loonkloof bij de duizend grootste bedrijven in Nederland blijkt... dat vorig jaar 26 van de topverdieners vrouw was. In 2010 was dat nog 17 de loonkloof bij bedrijven is nauwelijks veranderd. Een topverdiener kreeg vorig jaar gemiddeld 5,9 keer zoveel... als de gemiddelde werknemer in het bedrijf. En dat is een fractie minder dan in 2019. Het weer overdag eerst bewolkt en een bui.